Bij het geweld in Kiev vielen vanochtend tientallen doden. De Russische president Poetin stuurt een gezant naar Kiev om te bemiddelen. De Tweede Kamer heeft de participatiewet aangenomen. Doel van die wet is onder meer om mensen met een arbeidshandicap zoveel mogelijk aan een baan bij gewone bedrijven te helpen. Bij sociale werkplaatsen worden geen nieuwe werknemers meer aangenomen. Over de maatregelen sloot de coalitie begin deze maand een akkoord met D66, ChristenUnie en SGP. Bij de politie zijn tot nu toe zo'n 150 tips binnengekomen over de dood van oud-minister Borst. Het is nog niet duidelijk of er bruikbare tips tussen zitten. Een team van ruim 30 rechercheurs is bezig om alles na te trekken. Borst werd vorige week maandagavond door twee vriendinnen doodgevonden bij een huis in Beeldhoven. De politie gaat uit van een misdrijf. In Rotterdam zijn vorig jaar 80 malafide uitzendbureaus aangepakt. Daarvan moesten er 28 hun deuren sluiten, andere bureaus kregen een boete. De uitzendbranche, de gemeente Rotterdam en het ministerie van Sociale Zaken hebben 138 uitzendbureaus onderzocht. Veel arbeidsmigranten uit Oost-Europa werken via deze bureaus, waarvan een deel zich schuldig maakt aan bijvoorbeeld onderbetaling. Willem van Hanegem heeft een eigen tribune in de Kuip gekregen... ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag. Ook komt er een Willem van Hanegem trofee. Die wordt elk jaar uitgereikt aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor Feyenoord. Van Hanegem kreeg zelf de eerste uitgereikt. Het weer bewolkt en af en toe regen of motregen. In de loop van de nacht wordt het even droog. Morgen en zaterdag buien, misschien met hagel en onweer, maar ook af en toe zon. En dat wordt dan 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Het is een drukke avondspits, 180 kilometer file in totaal. Je krijgt de files in de Randstad vanaf 6 kilometer. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidsendam en Hoogmade 11 kilometer door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden via Den Haag en Wassenaar over de A12, de N44 en de A44. Op de A10 de ring van Amsterdam 7 kilometer tussen Geuzenveld en de Rai. De A27 Gorkum Almere tussen knooppunt Lunette en Beeldhoven 6 kilometer.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 Sometimes I wish I was a sailor, way out on the stormy sea. one who never leave your side. tread your heart You want to be like your father, it's approval you're after. Well, that's not how you find it.